And I know it's gonna be sense? Cause if you're not, your whole life could be spent. Doing time for a crime you say you didn't even do. The only fool that you're fooling is the fool that is you. Didn't even turn around and check to see convicted burn. I guess it's true that what they say, it without living, there's no learning. And this is from the J, the O, and the E. Mary, Mary, Mary. It's quite contrary. Yo, how did you earn your dough? You didn't finish school, you ain't got no job. But to the human eye, that's pretty simple. They're always talking about what you want is respect. But never thinking about the little boy you neglect.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 ING was volgens de AFM niet kritisch genoeg bij de verstrekking van hypotheken aan jonge mensen waarbij de ouders garant stonden. De bank had in die gevallen beter moeten kijken of de ouders wel genoeg geld hadden. Ook was ING onder meer te makkelijk bij zelfstandigen. De bank legt zich bij de boetes neer en heeft zijn beleid aangepast. Wel waarschuwt ING dat vooral starters door de strengere regels steeds moeilijker een hypotheek kunnen krijgen. De verplichte rittenregistratie voor bestelauto's wordt mogelijk afgeschaft. Staatssecretaris Wekers wil dat mensen met een bestelwagen van hun werk niet meer elke rit verplicht, verplicht, hoeven te verantwoorden. Onder bestuurders is veel ergernis over de registratie. Ze moeten kunnen bewijzen dat ze jaarlijks minder dan 500 privékilometers afleggen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een bijtelling van de Belastingdienst. De staatssecretaris komt voor de zomer met alternatieven voor de verplichte rittenregistratie. Minister Van Bijsterveld van Onderwijs wil een nieuwe aangepaste CITO-toets op alle basisscholen verplicht stellen. Nu doet 15% van de scholen niet mee aan de CITO-toets. Verder wil de minister de toets verplaatsen van februari naar april of mei. Daardoor zou de overgang naar de brugklas soepeler worden. Ook wordt de inhoud van de CITO-toets aangepast. Van Bijsterveld wil de toets vanaf het schooljaar 2012-2013 verplicht stellen op alle reguliere basisscholen. Met ingang van vandaag mag op de afsluitdijk 130 km per uur worden gereden. Dit gedeelte op de A7 is het eerste van acht trajecten...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 De Venezolaanse president Chavez waarschuwt dat de VS Libië wil binnenvallen om olie te bemachtigen. In een toespraak zei Chavez dat westerse landen een lastercampagne zijn begonnen om controle te krijgen over de oliereserves. Verder betuigde hij opnieuw steun aan de Libische dictator Gaddafi. Chavez noemt hem een revolutionaire zielsverwant, een goede vriend en geen moordenaar. De VS heeft gisteren marineschepen en vliegtuigen richting Libië gestuurd. Het is niet bekend of en waarvoor die worden ingezet. In Tripoli vielen gisteren bij een demonstratie tegen Gaddafi meerdere doden. Troepen die trouw zijn aan de Libische leider zouden het vuur hebben geopend op betogers. Gaddafi ontkent dat er in de hoofdstad wordt gedemonstreerd tegen zijn bewind. ING is op de vingers getikt omdat de bank in sommige gevallen te makkelijk hypotheken heeft verstrekt. De autoriteit Financiële Markten heeft de bank drie boetes opgelegd van bij elkaar 130.000 euro. ING was volgens de AFM niet kritisch genoeg bij de verstrekking van hypotheken aan jonge mensen waarbij de ouders garant stonden. De bank had in die gevallen beter moeten kijken of de ouders wel genoeg geld hadden. Ook was ING onder meer te makkelijk bij zelfstandigen. De bank legt zich bij de boetes neer en heeft zijn beleid aangepast. Wel waarschuwt ING dat vooral starters door de strengere regels steeds moeilijker een hypotheek kunnen krijgen. De verplichte rittenregistratie voor bestelauto's wordt mogelijk afgeschaft. Staatssecretaris Wekers wil dat mensen met een bestelwagen van hun werk niet meer elke rit verplicht hoeven te verantwoorden. Onder bestuurders is veel ergernis over de registratie. Ze moeten kunnen bewijzen dat ze jaarlijks minder dan 500 privékilometers afleggen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een bijtelling.